Christian Louboutin, zij wil die Christian Louboutin. Ze weet dat ik de koers ben, omdat ik ze zelf aan mijn voeten heb. Zij is Caribbean, maar lijkt op Christina Milian. Ze is wat in van Milian, dat is de one in a million. Ah. But oh, baby, I don't love to wait. champagne in die hollow, yeah Ik ben loco, jij weet dat ik je ga smoken, true, yeah I go my way, sorry kom maar breng die shit my way Ik ben loco, ik pop champagne in die hollow Ze rijdt op een dikke Kawasaki, ik voel me respect en Punani Ik ben met mijn bro, dat is Idali, dus wijn in de slow ik Christian Louboutin Ze weet dat ik toekomst ben Omdat ik ze zelf aan mijn voeten heb Zij is Caribbean Maar lijkt op Christina Milian Is wat een van William Zij one in a million Zij was op de bodem niet daar ey. Eh. Nu is die hoge een gevaar ey. Eh. Wie het kleine niet eet ey. Eh. Is het grote niet waard Nee, ben met John reeds Vlaag Dat is shop and go, is shop and go Voor die zapato hey. Zit zij op mijn schoot hey. aan, dit is voor de mode. Rode zolen aan de bodem, gooi je saus om te posten. Ze lachen om die dure Christian Louboutin, zij wil die Christian Louboutin. Ze willen want ik kan geen tijd meer verliezen.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 We, we, we, we, we don't stop.